niemand weet hoeveel ik om je geef. Weet je wel wat dat zeggen wil? Niemand weet wat ik kan doen voor jou. Ben stapel op jou, ik blijf je steeds trouw. Er is dus geen gul. draait steeds om je heen. Niemand weet, jij bent een hartedief. Vergeet je toch niet, ik vind je zo lief. Laat jou nooit alleen. Jij bent mijn ideaal, alleen jij weet dat niet. Als ik je zeggen Droom zo vaak, maar dromen zijn schijn. Waarom toch? Ontbreekt mij dat geluk om bij je te zijn. Ach, was het maar waar, het doet me zo'n pijn. Als ik het je zeggen wil, heb ik geen moed. Want als ik je vraag, misschien lach jij me uit. En steeds als ik je zie, naar dromen zijn schijn. Waarom toch ontbreekt mij dat geluk om bij je te zijn? Ach, was het maar waar, het doet me